nieuws van 6 uur. Dit is met het NOS-journaal. In een voorstad van Parijs zijn voor de vijfde nacht op rij ongeregeldheden geweest... na de dood van een arrestant. De 24-jarige man overleed volgens zijn familie door politiegeweld... maar volgens het OM had hij een ernstige infectie. In Beaumont-sur-Oise en buurgemeenten waren overdag demonstraties. S'nachts werden er vernielingen aangericht en werden auto's en gebouwen in brand gestoken. Er zijn tien mensen opgepakt. In Turkije is de rechterhand van de islamitische geestelijke Fethullah Gulen opgepakt. De man zou twee dagen voor de mislukte staatsgreep van vorige week in Turkije zijn aangekomen. Gulen zelf woont sinds 1999 in de VS. Hij wordt door president Erdogan gezien als het brein achter de koepoging. Turkije heeft de VS gevraagd om zijn uitlevering, maar Gulen zegt dat hij niets te maken heeft met de mislukte staatsgreep. Afghanistan heeft een dag van nationale rouw afgekondigd na de zware dubbele aanslag van de afgelopen dag. In de hoofdstad Kabul bliezen twee zelfmoordenaars zich op. Zeker 80 mensen kwamen om het leven. Er zijn meer dan 230 gewonden. Terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist. Het is voor het eerst dat dat gebeurt na een aanslag in de Afghaanse hoofdstad. Het zonne-energievliegtuig Solar Impulse is afgelopen nacht vanuit Cairo vertrokken voor het laatste gedeelte van zijn vlucht rond de wereld. Het vliegtuig met piloot Bertrand Picard komt over twee dagen aan in Abu Dhabi, waar de reis van 35.000 kilometer begon op 9 maart vorig jaar. Solar Impulse vliegt dankzij 17.000 zonnecellen op de vleugels, die ook de accu's opladen die de motoren s'nachts stroom leveren.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 Las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, loco voy a parar. El insomnio es mi castigo. Creme chocolate ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit.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 I'm feeling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 feel so numb